Jeroen van met het NRS Journaal. De Nederlandse estafetterloopsters hebben in Budapest goud behaald op de 4x400 meter. Evelien Saalberg, Lieke Klaver, Katelijn Peters en Femke Bol hebben de WK Atletiek afgesloten met de wereldtitel. Voor Bol was het de tweede titel na de 400 meter horde. De wereldkampioenen begon als nummer 3 aan de slotronde. Nooit eerder haalde Nederland een wereldtitel op de 4x400 meter. Corruptie moet net zo hard worden bestraft als verraad, zei de Oekraïense president Zelensky vandaag op televisie. Zijn plan om corruptie te bestrijden legt hij komende week voor aan het parlement. Op corruptie komt dan, net als op verraad, maximaal 15 jaar gevangenisstraf te staan. Met de wet wil Zelensky zijn belofte uit 2019 waarmaken om de grootschalige corruptie in het land tegen te gaan. Ruimtestation ISS heeft vier nieuwe bemanningsleden. Ze kwamen vandaag aan na een reis van ruim een dag, meldt NASA. Er zitten nu zeven mensen aan boord van ISS. De drie die er al zaten gaan in september terug naar huis. In het Afghaanse nationale park Bandemir e Amir zijn geen vrouwen meer welkom. De Taliban heeft het populaire natuurgebied voor hen afgesloten... omdat ze zich niet aan de kledingregels hebben gehouden. Zo zouden ze de hoofddoek verkeerd of helemaal niet gedragen hebben. Afghaanse minister van Deugd noemt het voor vrouwen ook niet nodig om bezienswaardigheden te bezoeken. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch noemt het verbod totaal respectloos. In de Eredivisie heeft Feyenoord de eerste zege van het seizoen geboekt. Thuis tegen Almere City werd het 6-1. Santiago Jiménez maakte twee goals. De wedstrijd werd lange tijd onderbroken vanwege het onweer. Eerder op de middag won ook Pek Zwolle voor het eerst dit seizoen... met 1-0 van FC Utrecht. Utrecht blijft daardoor puntloos. Het weer, vanavond en vannacht minder buien. Het klaart op en de temperatuur daalt naar graad of 11.